Jan van der Putten met het NOS Journaal. Als het kabinet valt, Kamer afspraken maken over bezuinigingen en hervormingen. Dat zei D66-leider Pechtold bij Pauwe Witteman. Pechtold vindt dat de Kamermeerderheid onder meer het ontslagrecht, de WW en de huizenmarkt moet hervormen. Ook moet wat hem betreft de verhoging van de pensioenleeftijd eerder ingaan. De D66-leider wil geen nieuw kabinet zonder verkiezingen. Hij denkt dat de verkiezingen pas in oktober kunnen worden gehouden. Voor die tijd moet er volgens hem een pakket liggen, omdat hervormingen en bezuinigingen anders te lang worden uitgesteld. In Nieuwsuur zei PvdA-leider Samson dat verkiezingen in juni kunnen worden gehouden, maar Pechtold acht dat niet realistisch. Een tiener uit de Amerikaanse staat Florida is tot levenslang veroordeeld voor de moord op twee Britse toeristen. Vanwege zijn leeftijd, 17 jaar, kwam hij niet in aanmerking voor de doodstraf. De twee slachtoffers raakten een jaar geleden dronken de weg kwijt en kwamen in de achterstandswijk terecht waar de dader woonde. Die wilde de mannen beroven, maar toen ze geen geld bij zich bleken te hebben, schoot hij hen neer. In Groot-Brittannië deed de zaak veel stof opwaaien. Vooral de tabloids besteden veel aandacht aan de dubbele moord. Minister De Jager voelt wel wat voor het instellen van een commissie die de toekomst van de Nederlandse financiële sector gaat onderzoeken. Dat zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het voorstel is afkomstig van het CDA en oppositiepartij PvdA. De commissie moet onder meer bekijken hoe de kredietverlening aan bedrijven en particulieren verbeterd kan worden. De onderzoekers kunnen zich ook richten op het eventueel splitsen van banken in nuts- en zakenbanken. Barcelona heeft de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld tegen AC Milan. Bayern München won de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon met 2-0. Gomez zette de Duitsers vlak voor rust op voorsprong. Tweede doelpunt werd in de 69ste minuut gemaakt door Arjen Robben.